Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de Valkenburgse zedenzaak hebben vandaag 13 mannen hun straf te horen gekregen. Een man van 25 is wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van seks met een minderjarige. Elf mannen kregen een dagcel en taakstraffen opgelegd tussen de 120 en 140 uur. Eén man werd zwaarder bestraft. Hij kreeg vijf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Volgens de rechter had hij bewust gezocht naar een jong en onervaren meisje. Daarmee nam hij het risico dat hij zou uitkomen bij een minderjarige, vindt de rechter. Dankzij de uitzending van beelden van de relschoppers in de Haagse Schilderswijk zijn vier nieuwe verdachten geïdentificeerd. De eerste verdachte heeft zichzelf gemeld bij de politie. Drie anderen zijn door tipgevers herkend. Gisteren liet Omroep West beelden zien van tien relschoppers van wie de identiteit nog niet bekend was. Een maand geleden braken rellen uit in de Schilderswijk na de dood van de Arubaan Mitch Henriquez. Hij overleed na een hardhandige arrestatie. Belgische boeren hebben bij hun protestacties ook bij Luik langzaam gereden op de snelweg E40 richting Duitsland. Net als in Frankrijk protesteren ze omdat ze kwaad zijn over de lage prijzen die ze voor hun producten krijgen. Bij de langzaamaan actie reden 200 tractoren in een stoet op de snelweg. Het verkeer had daar korte tijd last van. Ook in Vlaanderen voeren de boeren actie door de blokkade van een aantal op- en afritten van snelwegen. Bij het WK Open Waterzwemmen heeft de Nederlandse ploeg het zilver gepakt. Ferry Weertman, Sharon van Rouwendaal en Marcel Schouten waren op het onderdeel Team Event in Rusland 20 seconden langzamer dan de Duitsers. Die gingen er dus met het goud vandoor. Nederland moet het zilver delen met de Braziliaanse zwemmers. Die finishten in exact dezelfde tijd. Dan nog het weer, buien met vooral in het zuiden veel regen. Elders ook geregeld zon, er staat een stevige noordwestelijke wind en het wordt een graad of 18.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 Toen ik daaraan terugdacht, schoten diverse nummers in, in mijn geheugen te, te binnen. En eh, dat zijn de nummers die wij het komende uur voor u gaan draaien. Het eerste nummer wat mij te binnen schoot was een nummer van Lloyd Price uit 1959. En het heet Stagger Lee. The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. shoes on. Yeah. Dit was Splish Splash van Bobby Darren uit 1958. dat komt uit een periode dat een heleboel Amerikaanse artiesten Bobby heten. Bobby Darren dus, Bobby Rydell, Bobby V, Bobby Vinton en ik weet niet wie nog meer. Ehm, we gaan verder met een rustig nummertje van de Everly Brothers. Het is de flipside van Burdock, dat is ook uit 1958. Dat is Devoted to You. Hallelujah. was het nummer Raven van Buddy Holly, ook uit 1958. Eh, eh, het is een nummer uit... Eh, nee, het is de flipside van Peggy Sue. En ja, het werd vroeger zoveel gedraaid... dat ik begin er helemaal van te, van te stotteren... van de, de indruk die het destijds op mij gemaakt heeft. Het nummer wat we nu gaan draaien is een nummer van Elvis Presley. Dat is zelfs nog ouder, dat is uit 1957. En dat is Jailhouse Rock. knock 50s. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Yes, I say come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking. Whole lot of shaking going on. Well, I say come on over, baby. We got chicken in the barn.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 We gaan door met een nummer van Chuck Berry. Ook dat is een flipside eh, van Johnny B. Good. Het is ook uit 1958 en dat heet Around and Around. They say the joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. Will it never stop rocking? so sweet. I gotta take me a chance. Rose out of my seat. Just had to dance. Started moving my feet. Well, clapping my hands. Well, the joint started rocking. went Round and round. Chuck Berry met Around and Around. Het volgende nummer wat we nu gaan draaien is tevens het oudste nummer uit deze uitzending. Het is een nummer uit 1953, gezongen door Gene Shepard. Ja, wie kent haar niet zou ik willen zeggen. En het is het nummer Dear John Letter. vital. When the postman come to me, and he handed me a letter, I was as happy as I could be. For the fighting was all over, and the battle had been won. Then I opened up the letter and it started, Dear John. Will you please send back my picture? My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever? dear John. Het ritme van Zandvoort. Dit was Send Me The Pillow van Lydia en de Melody Strings. Een prachtig nummer. Naderhand eh, een geweldige vertolking van Happy in Happy. Liggen op een kussen stil te dromen. Maar dat is een grapje natuurlijk, dat het een mooie uitvoering was. Het volgende nummer wat we voor nu gaan draaien... is het enige nummer wat niet uit eh, de 50 jaren komt. Het is uit 1993. Het is van Andy Tielmans. En het heet My Maria. was het nummer 36, 24, 36 van de Shadows. 36, 24, 36 zijn de maten in inches... wat volgens de geleerde eh, de ideale vrouw zou moeten zijn. De volgende nummers die we van hem gaan draaien... twee achter elkaar zijn 1958... En ik weet nog als de dag van gisteren dat mijn zwager Jolly Verdonken bij uh, ouderlijk huis thuis kwam. Had hij een koffertje met, eh, met singles bij zich. En daar werd de, de, mooiste muziek uitgetoverd. Tenminste, dat, dat vonden wij allemaal. En een van de nummers die me nog heel erg bijstaat is het volgende nummer. En dat is Move It van Cliff Richard. soul. toch het hele vrolijke, leuke nummer van Fats Domino, Hola the Loving. We gaan verder met Paul Enka met het nummer You Are My Destiny. altijd weer ZFM. was het onvergetelijke Tall Sally van Little Richard. Het volgende nummer wat we gaan draaien voor u is een, een eh, nummer uit 1960 van de Johnny Otis Show. En het heet Telephone Baby. Hello, Johnny. Yes, it's me and I'm lonely. I had to call. again tomorrow. tell me goodbye. You left me so blue when you were untrue. I'm a fool to care. I know I should lie and if you should I pretend I lose in the end? I'm a fool to care. Dit was het prachtige en gevoelige I'm a Fool to Care van Les Paul en Mary Ford. We gaan weer verder met wat rock and roll en het Come On Everybody van Eddie Cochran. Come on, everybody. Dit was Donna van Ritchie Valens uit 1958. Prachtig nummer van de helaas veel te jong overleden Ritchie Valens. Het nummer wat nu aan de beurt is, is A Sea of Love van Phil Phillips. dit was het wonderschone en wederom wonderschoon. Island of Dreams van de Springfields. Geweldig nummer is dat met eh, de, de zang van Dusty Springfield natuurlijk. We zijn helaas alweer aan het einde van het programma gekomen. Ik wil mijn zware Jolly heel erg bedanken voor de muziek die mij heeft eh, leren kennen destijds. Alweer 55 jaar geleden, het is niet voor te stellen. Ik wil Hans Wassenaar bedanken voor de gezellige uitzending. En hij heeft eh, de knoppen bediend. Hartstikke graag gedaan, Willem. Nou, uh, ik vond het gezellig, Hans. Eh, we gaan zo meteen naar, de, naar de, de ster, wou ik zeggen.